Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in het toeristische centrum van Bangkok zijn volgens plaatselijke media 27 doden gevallen, onder wie vier buitenlanders. Tientallen mensen raakten gewond. Of er ook Nederlanders zijn getroffen is niet bekend. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is dat aan het uitzoeken. De bom ontplofte in de buurt van een bekende hindoeïstische tempel. De Thaise politie heeft in de omgeving in elk geval nog één bom gevonden en zoekt nog naar andere explosieven. Het kabinet neemt maatregelen voor de komst van honderden extra asielzoekers. Immigratiedienst IND krijgt er 100 extra personeelsleden bij, net als in juni. En verder wordt het zelfzorgarrangement weer ingevoerd. Dat betekent dat asielzoekers die bij familie of vrienden intrekken, in plaats van in een opvangcentrum, een kleine vergoeding krijgen. Staatssecretaris Dijkhoff zoekt ook naar de mogelijkheid om een tweede aanmeldcentrum te openen, om Ter Apel te ontlasten. In Barneveld en omgeving zijn tien mensen gearresteerd in een onderzoek naar illegale wapenhandel en stroperij. Er zijn bij huiszoekingen tientallen wapens gevonden en ook zijn er geluiddempers en munitie in beslag genomen. Net als twee voertuigen en een grote hoeveelheid vlees van illegaal geschoten beschermde diersoorten. De hoofdverdachte is een man van 28 uit Barneveld. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse energiemaatschappij het plan intrekt om klanten een maand van tevoren te laten betalen in plaats van aan het eind van de maand. De maatregel wordt van kracht in september en dan moeten klanten dus in één keer de rekening voor september en oktober betalen. De Nederlandse energiemaatschappij zegt dat de maatregel wordt ingevoerd om wanbetalers af te schrikken. Bij een aanvaring op de Rijn in Duitsland zijn elf passagiers van een Duits cruiseschip gewond geraakt. Drie mensen liggen met botbreuken in het ziekenhuis. Het cruiseschip was op weg van Amsterdam naar Basel. Bij Düsseldorf botste het frontaal op een Nederlands vrachtschip. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 16. Morgen trekt de regen langzaam naar het noorden weg.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 She had a stop in my hometown. Didn't take long for me to fall for her. She's a girl I like to have around. But I've come across a little problem. Her train's only here overnight. she's leaving two o'clock tomorrow. Somehow I gotta change her mind. But I don't wanna go to the station. Get down on knees girl I met here tonight. There's so many things I want to tell her. Maybe she'd like to dance. Wonder should I try my pickup line? Hope that I don't blow my chance. But I don't wanna go to the station. Get down on knees and beg and plead train leaving and that girl waved goodbye to me. I've never been a believer in what they call love at first sight. She's leaving two o'clock on Sunday. That pretty girl I met here tonight. Vorige week nam ik je mee naar Australië en dat doe ik ook deze week. De country is daar nog niet door de country molen gehaald. En dat levert best heel aangename verrassingen op. Lee Foster begon met 2 O'Clock Sunday, waarna Nev Nichols ons trakteert op een echte trucksong, My Truckin' Life. Dale Duncan blijft in hetzelfde sfeertje met On The Road Beauty Queen drive a railroad train, and others plow the fields. Some guys can fly an airplane, but I ride 18 wheels. I don't envy anyone, I'm free from care and strife. I live and breathe the open road, cause that's my trucking life. That's my trucking life, friend, how I earn my daily bread. If I can't drive the highways, I might just as well be dead. Until the day that old man time cuts me down to size, I'll be a diesel jockey, cause that's my trucking life. Just think about an office man, I never could be one. His life is lit with neon lights, he seldom sees the sun. Push a pen from nine to five, crawl home through traffic lights. While I'm breezing round Australia, yeah, that's my trucking life. That's my trucking life, friend, how I earn my daily bread. If I can't drive the highways, I might just as well be dead. Until the day that old man time cuts me down to size, I'll be a diesel jockey, cause that's my trucking life. I'll be a diesel jockey, cause that's my trucking life.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 Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is country tot in zijn tenen en kent de geschiedenis van deze muziek van buiten. Met het nieuwe album I've Only Time Asking mag hij toetreden tot de klassieke orde van Webb Pierce, Ernest Tubb, Mel Tillis en Ray Price. Een mooier compliment is nauwelijks te maken. The one that got away came back today. about Your love, the greatest love I ever knew. But you never took me in like I needed. I'd catch you crying for no reason but the truth Ashley Monroe timmert aan de weg met het nieuwe album The Blade. Hier is Ashley met Dixie. op dit programma? Stuur een mail naar info@crossroadsmusic.nl. Raoul Malo ontmoet bassist Robert Reynolds in een platenwinkel in Florida en ontdekte dat ze dezelfde muzieksmaak hadden. Hij stelde voor om samen met zijn vriend Paul Deakin een band te vormen. Eind jaren 80 kwam ook gitarist Ben Peeler bij de groep en waren de Mavericks een feit. Raul Malo was de drijvende kracht achter de band. Hij schreef het merendeel van de muziek en was de hoofdzanger. In 1994 verscheen het album What a Crying Shame. Met bijbehorende singles There Goes My Heart en Oh What a Thrill. Laatstgenoemde song is de cover van deze week. Amy Black beschikt over het perfecte stemgeluid om alle emoties op een geloofbare wijze in haar songs om te zetten. En dat is een gave waarover niet zoveel artiesten kunnen beschikken. Amy wel dus. Ze zingt Whiskey and Wine. Whiskey and wine, that's you and baby. It's taken some time to figure pleasure and Crossroads met de act van de maand. In de jaren 86, 87 en 91 van de vorige eeuw ontving Prairie Oyster de felbegeerde Juno Award als groep van het jaar. Daarnaast ontvingen de groepsleden individueel diverse awards en ook met hun muziek vielen ze regelmatig in de prijzen. De zang van Russell de Carl was kenmerkend. Met zijn klagende rock'n'roll stem wist hij de formatie een geheel eigen geluid te geven. Na het beluisteren van Man in the Moon en One Precious Love zeg ik jammer dat de groep niet meer bestaat. If I was the man in the moon I'd shine down my light in your room Each silvery beam would caress you injury, like my two loving arms used to do. I'd watch over you every night, never. always on time. My love light would shine if I was. hard to return from a love that once burned to a cold, lonely world. Nobody calls. And if I was the man in the moon, I'd shine. my two loving arms used to do. I'd watch over you every night, never too late or too soon, but always on time. My love light would shine if I was call away from your voice, but our lives have grown so far apart. I'd have less resistance way up in the distance, sending my love light straight into your heart.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 Faded Gloryville is een schitterend album geworden. De titelsong staat scherp. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Op 8 augustus 1987 komt Los Lobos op nummer 22 de Nederlandse top 40 binnen met hun single La Bamba. La Bamba met op de B-kant Charlene bereikt de tweede plaats. Het nummer is afkomstig uit de film La Bamba over het leven van Richie Valens, die op 3 februari 1959 op 17-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Los Lobos heeft voor de soundtrack van La Bamba de nummers van Richie Valens opnieuw opgenomen. Op 9 augustus 1995 overlijdt Jerry Garcia, de leider, zanger en gitarist van The Grateful Dead, in Forest Knolls in Californië aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn lichaam wordt door een personeelslid gevonden in zijn kamer in de Serenity Knolls drugskliniek, waar hij een paar weken eerder is opgenomen om van zijn drugsverslaving af te komen. Jerome John Garcia is op 1 augustus 1942 in San Francisco geboren. Op 17-jarige leeftijd verlaat hij de middelbare school en heeft allerlei baantjes, van verkoper tot leraar. Op 20-jarige leeftijd gaat Jerry banjo spelen in een bluegrass groep die in 1965 de rock-and-roll kant op gaat en de naam verandert in de Warlocks. Vanaf begin 1966 noemen zij zich The Grateful Dead. Jerry is 53 jaar geworden. Sugary is één van zijn songs. is geboren op 11 augustus 1946 in Versailles, Kentucky. Hij heeft tussen 1978 en 2004 een totaal van 32 hitsingles gescoord. Conley heeft 7 nummer 1 is gescoord, waaronder Lady Lay Down, Backside of 30, Common Man, I'm Only In For The Love and Got My Heart Set On You. since the day I met you. I feel like I'm walking on air. And lately I'm convinced it's no coincidence. I've run into you everywhere. And though I've heard your love is taken, I gotta believe what's in your eyes. Would I be out of line if I suggested a time and we get together one of these nights? heart set on you. You're everything I ever wanted. Got my heart set on you. Can't be anything but love, baby. I'm betting on it. I don't want to give you the wrong impression the kind who rushes in. But baby, every time I see you, before I even leave you, I can hardly wait to see you again. Got my heart set on you. You're everything laten de sterren van toen achter ons en worden weer actueel. Van John Anderson verscheen onlangs het album Goldmine. Louisiana Son of a Beast is daar ook op terug te vinden. alligator makes his move Ik ben weer met goede intenties aan dit programma begonnen en Lynn Hansen is het qua titel eens.